Bye Blues van Les Paul en Mary Ford. Dan weet je dat er aan de matchbox van die donderdagmiddag een eind komt. Vandaag even kennismaken met ze tot eh, nieuws en journaal. En daarna hebben we een uurtje met Hans Wassenaar.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 Het gaat om 1500 kunstwerken, waaronder schilderijen van onder meer Picasso, Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De vondst wordt gemeld door het Duitse weekblad Focus. De werken werden gevonden in de flat van de zoon van een kunsthandelaar... die in de jaren 30 en 40 de kunstwerken kreeg van Joodse eigenaren. Volgens Focus gelden zeker 300 schilderijen als roofkunst. Minstens 200 werken staan internationaal als vermist geregistreerd. De herkomst en de waarde van de werken wordt nog onderzocht. Mensen die zijn veroordeeld moeten binnen 30 dagen na de uitspraak van de rechter aan hun straf beginnen, vindt staatssecretaris Steven van Justitie. In de wetsvoorstel schrijft hij dat de regie over de uitvoering van de straf van het Openbaar Ministerie moet overgaan naar de minister van Justitie. Veroordeelden komen nu te laat in de cel of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei Teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden daders hun straf ontlopen. In Leeuwarden wordt op dit moment een benefietconcert gehouden... voor de gedupeerden van de brand op 19 oktober in het centrum van de stad. Daarbij kwam een 24-jarige man om het leven... en raakten 10 mensen hun woning kwijt. Volgens de initiatiefnemer komen zeker 65 bands optreden in het Schaaf City Theater in Leeuwarden. Het 12 uur durende concert, dat inmiddels bekend staat als Benefiet 058, is gratis, maar bezoekers kunnen geld doneren voor de gedupeerden. De politie in Leusden zoekt getuigen van een mishandeling op straat. Een man van 24 werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... door een groep van ongeveer 10 man zonder aanleiding ernstig mishandeld. Hij fietste rond kwart voor zes ochtends op de Groene Zoom in Leusden. Daar werd hij van zijn fiets getrokken, geslagen en geschopt. In het ziekenhuis bleek hij een hersenschudding en veel blauwe plekken te hebben. Het weer. Er trekken buien over het land, soms met onweer. Het waait flink, aan zee hard of stormachtig. In de middag neemt de wind af. Het blijft wel regenen met af en toe zon en het is een graad of elf. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen de afrit Soest en de afrit Bunschoten 3 kilometer. A10 de ring van Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Watergraafsmeer 2 door werkzaamheden.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 We vervolgen onze weg door muziekland met Awa Awa van de, van de zanger, Afrikaanse zanger Wes. Wat kan u op de donderdag van mij verwachten? Na twee uur pure nostalgie van Bart... krijgt u van 4 tot 6 informatie rond de gemeentes van Zandvoort. Onder andere de uitgaanstips. Maar we hebben ook de volgende twee vaste rubrieken. Om half vijf onze gezondheidsplein... onder het motto Hoe blijf ik gezond? En om half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral veel muziek uit heden en verleden. En de Nederlandstalige muziek wordt dan zeker niet vergeten. but I'll never forget. Some days it don't come hard, some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again, and maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and. I know you can save me. No Dit was Meat Love uit 1993 met I Do Anything For Love. Ja, wie doet dat niet, hè? En we vervolgen onze reis met de radio's uit België... met Bart Peters, She Goes Nana. She's like a rainbow Sways why she glows river. Turns while she flows. Ooh, yeah. And then she steals your heart away. She's taking it all.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 Een eh, Nederlandstalig nummer, en dat is voor hem altijd een feest. Peter Blanker, en het is moeilijk bescheiden te blijven. <laughs> Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Daar staat een geweldige vent is moeilijk bescheiden te blijven Voor een kerel met zoveel talent Ja, ja De allermooiste meiden Die mij eenmaal hebben gezien Die vallen meteen aan mijn voeten Aan iedere teen minstens tien ik lig zelfs goed bij de mannen. Maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan? Daar staat een zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière. Zoals houden De Gooien, Krabbe. En dat is voor een dan weer mazzel. Zo hou ik ze uit de WW. Als ik mijn talent zou benutten, dan was ik de top of de bill dan krijg je kapsones En dat is nou net wat ik niet wil. is, kom op, vers zitten die zangers? Kom op! Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer. Eh, zo stoer, zo charmant en zo aardig als kijk in de spiegel, wat staat wat Bart uitgezocht had, dat eh, inderdaad, het was op mijn lijf geschreven. We, daarna kregen we de, eh, de Beatles met, uit van de Magical Witchery Tour uit 1967 met Penny Lane. Ook zijn we te beluisteren via internetsite ZFM Zandvoort... en eventueel visueel te zien via deze site. En we vervolgen onze reis met Dear Shore, Dear Hearts and Gentle People. Gentle people will never ever let you down. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day with picket fence and rambling rose. I feel so well it's time that I return that my happy heart keeps laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown. There's a place I'd like to be, and it's back in Tennessee, where your friendly neighbors smile and say hello. It's a pleasure and a treat to meander down the street. That's why I want the whole wide world to know. I love the dear hearts and gentle people who live in my hometown because of dear hearts and gentle people will never ever let you down. They read the till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house. I'll build there one day with picket fence and rambling road. I feel so welcome each time that I return that my happy heart keeps laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown.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 C'est dur dur être bébé. Dit was The King of Reggae, Bob Marley met No Woman, No Cry uit 1975. Ons laatste vocale eh, ehm, deuntje, dat is René Klein uit 1993. Ooit gezongen bij Paul de Leeuw in bed.